9 met het NOS Journaal. De gemeente Weert wil voorlopig geen vluchtelingen opvangen in een leegstaande kazerne. Staatssecretaris Dijkhoff had daarop aangedrongen omdat er een tekort dreigt aan opvangplaatsen. Maar de gemeente wil eerst overleggen met de raad en de omwonenden. In de voormalige kazerne in Weert moeten duizend vluchtelingen worden gehuisvest. Maandag wordt er een informatieavond gehouden voor de inwoners van Weert. In verband met het verzoek van Dijkhoff wordt de raadsvergadering vervroegd van donderdag naar dinsdag. In Syrië zijn twee Russische vliegtuigen geland met hulpgoederen voor de bevolking. Dat melden Syrische staatsmedia. De toestellen zouden 80 ton aan noodhulp bij zich hebben. Syrië ontkent met klem dat het gaat om Russische militaire steun. De afgelopen tijd zijn er steeds meer berichten dat Rusland militairen en materieel naar Syrië stuurt... om het regime van president Assad te helpen. De NAVO en de Amerikaanse president Obama spraken daarover hun verontrusting uit. Ook minister Koenders deed dat gisteren. FNV-voorzitter Heerts wil best praten met staatssecretaris Van Rijn over de toekomst van de zorg. Maar dan moet het kabinet zich wel houden aan eerder gedane beloftes. Dat is volgens Heerts in het verleden niet gebeurd. Staatssecretaris Van Rijn zei op de manifestatie Red de Zorg in Amsterdam dat hij de FNV wil betrekken bij de maatregelen om de zorg in de toekomst betaalbaar te houden. Tijdens zijn toespraak werd hij voortdurend uitgefloten. Van Rijn nam een petitie tegen de bezuiniging in ontvangst. Die was ondertekend door 800.000 mensen. Tom Dumoulin is op de voorlaatste dag van de Ronde van Spanje zijn leiderstrui kwijtgeraakt. In de zware bergetappe moest hij op de voorlaatste col zijn belangrijkste concurrenten laten gaan. De Italiaan Fabio Aru is de nieuwe leider en zal morgen vrijwel zeker worden gehuldigd als winnaar van de Vuelta. Dumoulin zakte in het algemeen klassement naar de zesde plaats. Het weer overwegend bewolkt. Hier en daar een bui met kans op onweer.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 Van dance, R&B een beetje pop. Tussendoor natuurlijk het laatste shownieuws. De partyagenda en de tien boven beste plaat voor de dansvoer. En straks natuurlijk in het tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En het derde uurtje zijn we DJ Cavaschelli met het beste van de clubs uit Italië. Als opening hoor je trouwens Chesto en Kashmir Fusing Fasting met Secrets... Onderweg zometeen. Little Sims, Lil Wayne, maar eerst die Becky G. Met Break a Sweat. body, better blow my mind. Okay, okay. Boy, you better put in work if you wanna play. Alright, alright. I see you've been looking at it all night, all night. Okay, okay. Saying that you got that game, baby, demonstrate. Can you tell? scared to put a nose out. post it, she post it. They like it, they like it, repost it. She party promoting, she hosting, she posing, legs open, provoking. It got my head smoking. I try to act like I don't notice. Emotions, emotions, emotions, love. I'm facing the tell myself it hasn't been the best now. Shit, I'm looking like a mess now. It's raining in North London, no, and it's nothing new. It's at the press town. I've been trying to get away from those who rockin' foolish. I see through these niggas, tell me, nigga, who you fooling? Funk going uptown, I really do this. Shit, you stop now. Shouldn't you be moving? No, don't get me started. Don't get me started. Niggas getting worried that soon I'm gonna forget just where I started. Just where I started. Ooh, don't get me started then I'ma talk. It's, it's, a, it's a first day. Focus on yourself, don't worry what the rest say. I thank my mother here for raising me the best way. Take no bullshit from anybody, everybody can hear me when you press play. See your life as a chess game. Ooh, I'm a dreamer. They like I'm looking for somebody. Where the hell is she? hit my Sally straight away if you see her. Rolling with my, so rolling with my top down. Mm. Yeah, sexy on my legs, to the sunset, I on sunset neon on all of my captions. I got a chip on my shoulders. When you gon' grow up, uh, when you gon' grow up, grow up, yeah. I'm rolling in West Hollywood. I should've knew this shit would change. What can I say? This life will have me going crazy, but I'm staying sane. I'm staying sane. Or am I? Trying to draw the line between the fake shit and the true life. Fuck, I'm wildin' out, I'm going ape shit. Got me you hype. Pull me up a glass, of that chilled, wine, need my shit iced. I ain't tryna get fucked up, I just wanna feel nice. Feel nice, yeah. Dat was muziek van eh, Little Sims met eh, Top Down. Samen met Ken eh, James. En daarvoor Lil Wayne en Charlie Pop met Nothing But Trouble. De Nightwalk, het is even tijd voor een beetje shownieuws. Rihanna en rapper Travis Scott hebben elkaar helemaal gevonden. De torteldijfjes werden dinsdagavond gespot op een innige date. Het stel feesten tot in de vroege uurtjes in twee verschillende clubs. En ze zijn absoluut samen. Ze dansen dicht tegen elkaar aan en konden niet scheren dat iedereen ze kon zien. Al een eh, toeschouwer. Rihanna dook eerst op eh, bij de show van Travis Scott in uh, Gramercy Theater. Voordat het stel met Justin Bieber, The Weeknd en zijn liefje Bella Hadid... het lange nachtleven onveilig ging maken. En blijkbaar is Rihanna al helemaal over Lewis Hamilton heen met wie ze de afgelopen tijd erg vaak gezien werd. Maar volgens Lewis was het gewoon een eh, goede vriendschap. En eh, terwijl Weekend dinsdagavond optrad, we hebben tussen zijn de uh, Can't Feel My werden Scott en Bieber al dansend op, de eh, op de tafels gezien. En dat was allemaal voordat de Bieber publiek in, dood, in dook. Dat meldt Page Six, Dat is zo'n roddelde gebeuren in Amerika. En de kogel is door de kerk. Nou ja, het kan ook natuurlijk weer een promotiestuntje zijn, maar... Beyoncé is helemaal klaar met alle vermeende affaires van haar echtgenote Jay-Z. De zangeres zou binnenkort hun scheiding aankondigen na een huwelijk van eh, pak een beetje zeven jaar. En de geruchten gingen al en toen was het weer een of andere bullshit verhaal, toen was er een weer stil. En ze hadden een heel leuk huisje en eh, dat, eh, dat werd verkocht en... nu moeten ze weer op zoek gaan naar een ander huisje... en dan in ene tijd dit bericht op dat ze wil gaan scheiden van Jay-Z. Nou, we gaan het allemaal afwachten en we maken het allemaal wel mee. TFM Zandvoort. Gaan door met muziek. dan. Alweer, ja. Alleen dit keer met de Chainsmokers. Met splits Only You. Radio Mario Zandvoort. Radio Mario Zandvoort. I lived through my mistakes. It's just a part of growing. And never for a single moment did I ever go without your love. Unbreakable, haar allernieuwste hit. Toen werd het even tijd voor de partyagenda. Wat voor leuke feesten er allemaal gaan op deze zaterdag 12 september 2015. Vanavond vanaf 11 uur ben je welkom in de Escape in Amsterdam... met het wekelijkse feestje Brainwash. Intrace 16 eh, euro. En natuurlijk met onze eigen zandvoerster Raimundo achter de deks. En vanavond heeft hij meegenomen Frederik Abbas en Sexy Mr. S on Sex... En ook MC Troll komt weer voorbij. Dat is vanavond in de Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash. En vanavond in de Melkweg het feestje Voyage. Begint allemaal rond de klok van middernacht. En onder andere Soft Focus, die komt helemaal uit Finland over eh, naar de club. Jeptus en Corny Champion en Rankido. Dat allemaal eh, vanavond in de Melkweg. Het feestje Voyage, oftewel een reisje. En ook in de Melkweg. De Melkweg is groot het wekelijkse feestje Encore. En vanavond Encore invites Turned. Rond de klok van middernacht begint het interreis 10 euro met de eh, 10 euro. Niet euro, maar euro. En de line-up is uh, eh, Turns die daar eh, de hele avond zal draaien. En interreis trouwens 10 eurotjes. Dus daar kan je het voor doen. En als je nou denkt, wat ik hou van de echte old school. En dan heb ik het niet over de old school hardstyle, maar gewoon een beetje disco-achtig. Dan moet je naar de disco train gaan. In de Panama is dat vanavond. Disco Train Back to the 70s, 80s en 90s. Begint allemaal om... een eh, het is inmiddels trouwens al begonnen. Duurt tot in de vroege uurtjes. Intra is 15 euro. Met onder andere Sven, Johan en PT. Peter. Hoe het ook maar bekijkt. En voor meer informatie check of de website panama.nl of uh, eh, disco-train.nl. Dus disco-train.nl. Dan vind je al die informatie vanavond in eh, Plek in Amsterdam. Plek met, uh, met twee L, Dat zit eh, naast de ND... Nou, eigenlijk niet naast, maar eigenlijk voor de NDSN-werf. En natuurlijk aan de overkant van het Centraal Station. Schijn overkant. Een beetje rug naar de station toe staat is de links. Die pont moet je pakken die schuin oversteekt En dan kom je bij Plek. Daar ben je vanaf vanavond 11 uur welkom met What The Funk. Met de eh, Bang Mash en J-Pod. Dan kan je lekkere vol, uh, full funky groove verwachten. Dus het wordt weer een gezellige avondje op plek in Amsterdam. Amsterdam-Noord is dat, van het ei. Vanaf het uh, centraal gezien. En vanavond in de Stalker in Haarlem, wat dichter bij huis. En vanavond de Kleddernacht. Begint om 11 uur, doet het 5 uur in de ochtend met de eh, Halas B2B Tone. En voor meer informatie check even eh, clubstalker.nl. Tot zover eens een korte agenda. gaan we snel door met muziek. DJ Paul Dallas, nu hier op de Radikwam. See the storm set in your eyes. See the twist in your side. I better voor S&T Team met Keep Pushing. Is het tijd voor 10 boven best plaatsen dans. Voor deze week op 10 Cascara en The Brox met Summer Nights. En op 9 Free Jack, Mr. Belt en Weasel met Somebody to Love. Op 8 Amtrak met Hold On. Deze week op 7 Sam Veld met Show Me Love. Op 6 Noram Pure met Salt Water. Op 5 eh, Fox Stevenson en Kirby met Hoeja. Op 4 Chesto, Fassi en Kashmir met Secrets plaat weer draaien als opening. Op 3 King Arthur en Michael met eh, Praise You. op 2 deze week Calvin Harris met How Deep Is Your Love. En deze week op 1 Superstar en Alexandra met Hey Sunshine. En die hoor je nu hier in de Nightwalk op CFM Zandvoort. En het verveelt gewoon op een of andere manier niet, hè. Sigala met Easy Love. En als je goed hebt opgelet, ABC, Michael Jackson, hè. En daarvoor horen we Anthrax met eh, Hold On. En ook die plaat is natuurlijk in de... Eh, die komt voorbij de lijst, eh, de, de, team boven beste platen van de Het eerste uurtje zit er alweer op. Maar dat betekent dat we niet weggaan. We zijn nog bij tot de middernacht. Met zometeen na het nieuws een uur lang de Global House met DJ Mouse. En straks vanaf 11 uur gaan we naar Italië. Met de beste van de clubs uit Italië, DJ Kelly. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon luisteren. Nog een paar stukjes muziek. Fox Stevenson en Kirby. Maar hier zie Dave Art en Olivia Newton-John met... Uh, hoe heet die plaat eigenlijk? hoor. You have to believe. Ik zeg het zo meteen. Na de break. You have to believe.